Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In heel Nederland waren vanavond dode herdenkingen. Zo begon op de Dam in Amsterdam twee minuten stilte. Er zijn mensen herdacht die zijn omgekomen bij oorlogen en vredesmissies sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Na het moment stilte mocht Tieme van 19 de Dam toespreken over zijn overgrootopa. Hij woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog tegenover kamp Vught. Hij zag wat zich in het kamp afspeelde. En ik kan me op dit moment alleen maar voorstellen welke woede en afkeer hij destijds heeft moeten voelen. En dan toch in de chaos van de oorlog rationeel kunnen blijven denken. Het slechte niet slechter maken door zelf kwaad te doen. De gevangenen blijven helpen, maar de bewakers met rust laten. De dodenherdenking voelt vanwege de oorlog in Oekraïne voor veel mensen dit jaar een beetje anders. Ook zanger Duncan Lawrence was aanwezig op de Dam. Hij is vrijheidsambassadeur en wil vooral het verhaal van de LHBTI plus community vertellen. Er zijn ontzettend veel verhalen, zeker ook uit de Tweede Wereldoorlog... van helden uit de queer community die eigenlijk niet echt zijn verteld... omdat het heel lang in de doofpot en zelfs na de, de vrijheid die kwam is gestopt. Eh, onder andere in Duitsland is bijvoorbeeld tot eind jaren 70 de natiewet van... dat homo's illegaal zijn nog aangehouden. Dus daar is heel veel nog te vinden en nog te vertellen. En ik wilde mijn deel daarvoor inzetten. En ook morgen op bevrijdingsdag is het voor de Songfestivalwinnaar een belangrijke dag. Hij treedt dan op bij verschillende bevrijdingsfestivals. Het weer nog, vanavond af en toe bewolking. Morgen op bevrijdingsdag is er zon, maar landinwaarts kunnen er ook wolken zijn.